3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bewoners van de Canadese stad Fort McMurray mogen weer naar huis. De bosbranden woeden nog steeds, maar niet meer in de buurt van de stad. De terugkeer verloopt in fases. Vandaag kunnen zo'n 14.000 bewoners terug. Alle 88.000 inwoners van Fort McMurray moesten afgelopen maand verplicht evacueren toen hevige bosbranden ook de stad bereikten. Grote delen van de stad zijn in as gelegd. De bewoners van de ergst getroffen wijken kunnen waarschijnlijk pas in september terug. De directeur-generaal van de Belastingdienst, Hans Leitens, schrijft in een brief aan de vakbonden dat de reorganisatie bij de fiscus uit de hand loopt. Volgens hem lopen kritieke bedrijfsprocessen gevaar doordat meer mensen willen vertrekken dan gedacht. De fiscus heeft een vertrekregeling ingesteld omdat er 4800 banen geschrapt moeten worden. Maar die is zo populair dat er nu 8000 banen dreigen te verdwijnen. Leijten schrijft in de brief dat hij de plannen wil aanpassen, maar de vakbonden voelen daar niets voor. Diensten zijn in de afgelopen 20 jaar meer gestegen dan goederen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Gemiddeld stegen de prijzen met 45 procent. Diensten werden 60 procent duurder, goederen gemiddeld 30 procent. Recreatieve diensten, zoals een bezoek aan een pretpark, museum of restaurant, werden zelfs 72 procent duurder. Een belangrijke oorzaak voor de prijsstijging van diensten zijn de gestegen loonkosten. Een vrachtschip uit Alkmaar is tegen een brug in Antwerpen aangevaren. Bij de botsing is één opvarende zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer moest door de brandweer worden bevrijd. De stuurhut is compleet vernield door de klap. En dan nog het weer. Plaatselijk kan een bui vallen en er is een kleine kans op onweer, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is rond de 14 graden.